7 uur. Kees schroot met het NOS-journaal. In Duitsland wordt opnieuw een asielzoeker verdacht van een ernstig zedenmisdrijf. Een man uit Irak zou in Bochum twee Chinese studentes hebben aangevallen. Hij wordt verdacht van poging tot moord, verkrachting en zware mishandeling. Afgelopen weekend werd een Afghaanse asielzoeker gearresteerd... voor het verkrachten en vermoorden van een Duitse studenten in Freiburg. Dat leidde tot een felle opleving van het vluchtelingendebat in Duitsland. De lijsttrekker van Geen Pijl, Jan Dijkgraaf, heeft eind oktober gesolliciteerd als Kamerlid voor 50PLUS. Volgens partijvoorzitter Jan Nagel stelde Dijkgraaf als voorwaarde dat hij minimaal op plaats 6 moest komen, maar waren er betere kandidaten. Dijkgraaf zelf zegt dat hij de mogelijkheden bij 50PLUS wilde aftasten. Toen hij hoorde dat Geen Pijl de Tweede Kamer in wilde, koos hij daarvoor. Europol stelt een onderzoek in naar een scheepsramp met vluchtelingen in april. Voor de kust van Egypte kwamen toen naar schatting 500 mensen om het leven. Europol zegt dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn. Het ongeluk zou gebeurd zijn toen mensensmokkelaars de opvarenden lieten overstappen op een andere boot. De boten sloegen om en de opvarenden verdronken. Donald Trump wil de bestelling van een nieuw presidentieel vliegtuig bij Boeing annuleren. Hij zegt dat de kosten uit de hand lopen. Volgens Trump betaalt de luchtmacht 4 miljard dollar voor twee vervangers van de Air Force One. Boeing zegt in een reactie dat er tot nu toe alleen een contract van 170 miljoen dollar is getekend. Het Koninklijk Concertgebouworkest heeft een nominatie voor de Grammys in de wacht gesleept... met een opname van de vijfde symfonie van Prokofjev. De uitvoering werd geleid door dirigent Maris Jansons. Die vertrok vorig jaar bij het orkest. De uitreiking van de Amerikaanse muziekprijzen is op 12 februari. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. In het noordoosten vriest het licht aan de kust en in het zuiden blijft het enkele graden boven nul.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 De A4 naar Den Haag bij knooppunt Benelux. Daar zijn twee rijstroken dicht aan ongeluk bij de Benelux-tunnel. Op de A4 naar Rotterdam vanaf Delft tot aan knooppunt Benelux 5 kilometer. De A13 richting Den Haag 7 kilometer voor knooppunt Ippenburg.